uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Justitie in Italië neemt het migrantenschip Aquarius in beslag. Het schip waarmee hulporganisaties migranten op de Middellandse Zee oppikken... zou in Italië tientallen keren illegaal afval hebben achtergelaten. Italië verzet zich al langer tegen de schepen... die migranten uit Afrika vanaf zee naar het Europese vasteland brengen. Het land weigerde de Aquarius meerdere keren de toegang. Spanje dreigt met een veto tegen het Brexit-akkoord... als een passage over Gibraltar niet wordt aangepast. Madrid wil een beslissende stem hebben als het gaat om de toekomst van Gibraltar. Dat staat volgens de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken... nu te vaag in de tekst van het akkoord. Gibraltar is een Brits overzees gebied in Zuid-Spanje... vlakbij de ingang van de Middellandse Zee. De politie heeft meer dan 900 Instagram-accounts gevonden... waarop illegaal vuurwerk werd aangeboden. De profielen worden de komende dagen offline gehaald... en de mensen erachter worden onderzocht. Met de actie wil de politie de handel in illegaal vuurwerk via Instagram tegengaan... en voorkomen dat grote hoeveelheden explosief materiaal... in slaapkamers of schuren wordt opgeslagen. De politie heeft ook meer dan negen, eh, om overlast door extreme buien op te vangen... komt in stedelijke gebieden in plaats van bestrating meer groen. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben hierover afspraken gemaakt. Op het platteland en in steden worden meer waterbergingen ontwikkeld... waaruit kan worden geput in lange periodes van droogte. De afspraken die al waren aangekondigd in het regeerakkoord... zijn bedoeld om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het weer, het is bewolkt, staat een matige tot harde wind uit het oosten en het wordt 4 graden. Later vanmiddag en vooral vanavond vooral in het oosten en noorden winterse neerslag. Hier en daar valt ook een beetje sneeuw en is er kans op gladheid.